Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mogelijk komt er een reserveringsapp voor het openbaar vervoer, schrijft NRC. Door het coronavirus is er veel minder ruimte in bussen en treinen. En als er meer reizigers komen, moet die ruimte goed worden verdeeld. Het ligt daarbij voor de hand dat bepaalde groepen dan voorrang krijgen... en dat er een verbod komt op reizen die niet noodzakelijk zijn. Premier Rutte is tevreden met de uitkomst van de EU-top van gisteren over de coronacrisis... Daar besloten de regeringsleiders dat er nog niet meteen een herstelfonds voor de lange termijn komt. Eerst moet de Europese Commissie analyseren hoeveel geld de EU-landen nodig hebben. Rutte zegt dat hij op zo'n analyse had aangedrongen en wil voorlopig geen bedragen noemen. De Britse premier Johnson gaat maandag weer aan het werk, schrijft de Britse krant The Telegraph. Hij zou zijn medewerkers hebben gevraagd om vergaderingen te plannen met zijn ministers... zodat die hem kunnen bijpraten over alles wat er speelt. Johnson werd eind maart positief getest op corona en lag drie dagen op de IC. President Trump heeft op een persconferentie gesuggereerd dat het coronavirus kan worden bestreden door mensen in te spuiten met een desinfectiemiddel. Als je ziet dat zo'n middel het virus in een mum van tijd vernietigt, zou je het kunnen injecteren, zei Trump. Het zou interessant zijn om dat te onderzoeken. Er belanden steeds meer mondkapjes en plastic handschoenen in het riool. Dat leidt tot problemen bij de waterzuivering, zei minister van Nieuwenhuizen op tv bij Jinek. Ze riep mensen op om de beschermingsmiddelen niet door de wc te spoelen... omdat de zuiveringsapparatuur daardoor kan vastlopen... en werknemers van de zuiveringsbedrijven besmet kunnen raken. Het weer. De dag begint zonnig. In de middag in het noorden meer bewolking. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt 16 tot 22 graden. Op de Wadden iets frisser. In het weekend ochtends wolkenvelden. Smiddags meer zon.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 But what Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. What a childish game to play. You had it all and threw it all away. You were not the first, my love. Don't kid yourself. You sure won't be the last.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 Zuri ears have getting bigger. Is ears have been, is the zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom ears, zoom Six if On baseline, Martina Nani's come.